Zit van der Linde met het NOS-journaal. De premier van Haiti zou af willen treden. Volgens de Caraïbische buurlanden heeft Ariel Henry zijn ontslag ingediend. Meerdere buurlanden en ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië... hebben vannacht de crisis in Haiti besproken. Gewelddadige bendes eisen dat de premier vertrekt. Ze dreigen het land in een burgeroorlog te storten. De buurlanden willen dat er nu een politieke overbruggingsperiode komt in Haiti... gevolgd door verkiezingen. De zorg voor psychiatrische jongeren schiet tekort. De inspectie heeft de zogenoemde ziekosafdelingen bezocht. Dat is de zwaarste vorm van jeugdzorg, waar jongeren van 12 tot 18 jaar zitten. Een ervaringsdeskundige zegt bij Nieuwsuur dat jongeren in deze afdelingen veel opgesloten worden, in isolement raken en juist trauma's oplopen in plaats van ervoor behandeld worden. Het kabinet bepaalde eerder al dat de gesloten jeugdzorg afgebouwd moet worden voor 2030. Tot morgennacht rijden er veel minder treinen in Duitsland. Machinisten staken opnieuw vanwege een CAO-conflict. Het gaat om personeel op passagierstreinen en in het goederenvervoer van Deutsche Bahn. Ook veel internationale treinen van of naar Nederland vallen uit door de staking. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een lening van 6 miljoen euro aan voetbalclub Cambuur. Met het geld kan de club een nieuw stadion afbouwen. Zonder de lening waren ook woningbouwplannen in de buurt in gevaar gekomen. Volgens Omroep Friesland was dit voor de raad een voorname reden om voor te stemmen. De Duitse fabriek van Tesla bij Berlijn is weer aangesloten op het stroomnetwerk. De fabriek ligt al dagen stil na een brand in een elektriciteitsmast. Een extreemlinkse groep zegt het vuur te hebben aangestoken. Wanneer de fabriek weer op volle capaciteit kan draaien is niet bekend. Het weer vandaag opnieuw een bewolkte dag met soms wat regen. In de middag kan het in het noordwesten soms zonnig zijn.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 Zijn vertrek zou een impasse doorbreken. Gewelddadige bendes eisen al weken dat hij opstapt. Ze dreigen het land anders in een burgeroorlog te storten. De zorg voor psychiatrische jongeren schiet tekort. De inspectie heeft de zogenoemde ziekosafdelingen bezocht. Dat is de zwaarste vorm van jeugdzorg. Het kabinet bepaalde eerder al dat de gesloten jeugdzorg afgebouwd moet worden. Tot morgennacht rijden er veel minder treinen in Duitsland. Machinisten van Deutsche Bahn staken opnieuw vanwege een CAO-conflict. Ook veel internationale treinen van of naar Nederland vallen uit door de staking. Het weer, het is een bewolkte dag met soms regen en een graad of 10. I know you wanna stay in bed, but it's light outside. It's light outside. So no, I'm gonna stay right here know you wanna make another day I wish it was Myself away myself is shaking me every day, but I can give the same thing.